Een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS. De politie heeft opnieuw vier mensen aangehouden in de zaak van de dodelijke mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. Er zaten al vier mensen vast. De nieuwe verdachten zijn twee jongens van 16, een van 17 en een man van 50. De jongens zijn spelers van Nieuwsloten. de man zou een vader zijn. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo hebben gewapende mannen met hagel op betogers geschoten. Negen mensen raakten gewond. Op het plein willen tegenstanders van president Morsi vanmiddag een groot protest houden. Ook aanhangers van Morsi hebben aangekondigd de straat op te gaan. Er wordt rekening gehouden met een harde confrontatie. Het aantal Syriërs dat zijn land ontvlucht is vorige maand fors opgelopen. In november kwamen er per dag ruim 3000 vluchtelingen bij, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het totaal aantal vluchtelingen dat geregistreerd staat is meer dan een half miljoen. volgens de hoge commissaris voor de vluchtelingen zijn er bovendien nog enkele honderdduizenden Syriërs in buurlanden die niet staan geregistreerd. In Deventer zitten bewoners van een flat sinds zaterdagavond in de kou. Toen was er een lekkage in het ketelhuis aan de flat aan de Deltalaan. Daarop sloot energiebedrijf Essent zaterdag de hele rivierenwijk af van de stadsverwarming. In de loop van zondag werden alle woningen weer aangesloten, behalve die flat aan de Deltalaan. Volgens Essent is het probleem veroorzaakt door achterstallig onderhoud. En is de eigenaar van de flat daarvoor verantwoordelijk. Ruim de helft van de huishoudens in Nederland heeft een kunstkerstboom in huis. Volgens marktonderzoeker GFK stijgt het aantal mensen met een kunstboom nog elk jaar licht, terwijl het aantal verkochte echte bomen jaarlijks daalt.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 Want zij is alles, alles, alles, alles in het. blame you kerst op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. Somehow I have come to the conclusion. That I've got absolutely nothing sentence that won't make any sense. If I would only knew what way to go.